Volgens een van de oppositieleiders kan er een einde komen aan het geweld in Kiev. Dat zei hij na overleg met president Janukovic. De partijen zaten vier uur lang om de tafel. Details daarover zijn niet naar buiten gebracht. De oppositie vroeg de duizenden demonstranten in de hoofdstad om geduld... en riep ze op om zich te houden aan het eerder gesloten bestand met de politie. In Oekraïne wordt sinds november gedemonstreerd tegen de pro-Russische koers van de regering. D66, CDA en GroenLinks willen opheldering van staatssecretaris Wekers over achterstanden bij de Belastingdienst met het betalen van toeslagen. RTL Nieuws meldt dat 100.000 huishoudens al maanden geen toeslag voor bijvoorbeeld huur of zorg hebben ontvangen. Volgens Wekers loopt de Belastingdienst achter met het controleren van bankrekeningnummers in de strijd tegen fraude. Op de dag van de installatie van Catherine Samba Panza tot interim-president van de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn 16 doden gevallen. De nieuwe president had de strijdende milities opgeroepen de wapens neer te leggen, maar dat is niet gebeurd. Sinds december woedt er in de Centraal-Afrikaanse Republiek een burgeroorlog tussen islamitische en christelijke milities. Catherine Samba Panza werd maandag benoemd tot interim-president als opvolger van de afgetreden Michel Djotodia. De HEMA gaat onderzoeken of het in de jaren 70 en 80 producten heeft ingekocht die door Oost-Duitse dwangarbeiders zijn gemaakt. Een vandaag meldde dat onder meer Weenkamp, HEMA, Philips en Shell producten bestelden die gemaakt werden door politieke gevangenen in de DDR. Het zou blijken uit een onderzoek van Stasi-archieven. De HEMA verwacht een moeizaam onderzoek omdat het bedrijf de afgelopen 40 jaar een aantal keer van eigenaar is veranderd. Het weer, is nevelig met regen of motregen. In het noordoosten kan wat natte sneeuw vallen.